slapen. Een groot verlangen drijft hem naar de haven. Daar staat hij urenlang en tuurt aan naar de zee. Zijn mooie dagen lang vervlogen voeren hem mee. moeilijkheid beleven. In storm en regen, daar op die wijde zee. Dan kan hij rustig de grote reis aanvaarden. En zet voor het laatste koers naar het oord van rust en vrede. zit op de koude muur. Hij denkt aan vreemde landen en menig avontuur. Hij droomt van het verleden, doet weer aan verre keus. Hij wil weer naar de zee, hij vond aan wallen geen